Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het openbaar slag gelegd op het huis van Vestia-topman Marcel de V in Hazerswoude. Dat blijkt uit gegevens van het kadaster. De Rotterdamse woningcorporatie verkeert in grote problemen. Door speculatie met financiële producten kampt Vestia met een tekort van anderhalf miljard euro. Financieel topman De V werd vrijdag opgepakt. Hij zou betrokken zijn bij omkoping, witwassen en belastingfraude. Uit de gegevens van het kadaster blijkt dat het OM een vordering van 9,5 miljoen euro op De V heeft. In Pakistan zijn tientallen ontsnapte gevangenen vrijwillig teruggekeerd naar hun cel. Ze gingen er gisteren vandoor toen Taliban-strijders de gevangenis aanvielen. In totaal namen 384 gevangenen de benen. Van hen zijn er nu 53 uit eigen beweging teruggekeerd. Ze zeggen dat ze helemaal niet wilden ontsnappen, maar dat ze door de Taliban daar, daartoe werden gedwongen. Anders zouden ze worden doodgeschoten. Elf andere ontsnapten zijn door de Pakistanse politie aangehouden. Naar ruim 300 gevangenen wordt nog gezocht. De nalatenschap van Ramses Shaffi wordt in bruikleen gegeven aan de Universiteit van Amsterdam. De Ramses Shaffi Fonds heeft samen met de afdeling Bijzondere Collecties van de UvA een selectie gemaakt. Die bestaat uit onder meer brieven, foto's, tekeningen, schilderijen en bandopnamen. Ook een vleugel waarop Shaffi veel van zijn liedjes componeerde wordt in de selectie opgenomen. De spullen worden bewaard in het depot van de universiteit en zullen beschikbaar komen voor onderzoekers en voor tentoonstellingen en presentaties. Vorige week meldde het tv-programma RTL Boulevard nog dat de hele collectie zou worden geveild. Het Ramse Shaffi Fonds noemt dat een vervelend misverstand. Het weer vannacht overwegend helder met op veel plaatsen lichte vorst. Morgen begint droog met in het oosten nog wat zon.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 Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft beslag gelegd op het huis van Vestia-topman Marcel de V. in Hazerswoude. De Rotterdamse woningcorporatie heeft door speculaties een tekort van anderhalf miljard euro. Financieel topman de V.